uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer neemt genoegen met de excuses die minister Van der Steur heeft aangeboden... voor de gang van zaken rond de foto van Volkert van der Graaf. Wel spreken verschillende partijen van een laatste kans voor de minister. Vorige week zei Van der Steur dat het OM pas een dag van tevoren op de hoogte was gebracht van de foto. Die werd geplaatst in de Telegraaf. Vandaag erkende hij dat hij al van drie mensen had gehoord dat er al maanden eerder overleg was geweest. De man die ervan wordt verdacht dat hij witte heroïne heeft verkocht aan toeristen... blijft langer vastzitten. Hoewel getuigen hem niet hebben herkend... vindt de rechtbank de verdenking zo ernstig dat zijn voorarrest toch wordt verlengd. De man van 42 wordt verdacht van moord. Hij zou drie Britse toeristen witte heroïne hebben verkocht... waarvan zij dachten dat het cocaïne was. De Britten kwamen door de drugs om het leven. In de Noord-Afghaanse stad Kunduz gaan de gevechten door... nu troepen van de regering het centrum van de stad hebben heroverd op de Taliban. Er wordt vooral gevochten in buitenwijken waar de Taliban zich hebben teruggetrokken. De Taliban-strijders namen de stad drie dagen geleden in. Ze zeggen zelf dat ze niet verslagen zijn. Maaltijdcouriers in Rotterdam worden volgende week uitgerust met bodycams. Dat zijn kleine cameraatjes op hun jas die opname maken van alles wat er voor hen gebeurt. De maatregel is bedoeld om overvallers af te schrikken. Het is een initiatief van de gemeente Rotterdam die de stad veiliger wil maken. De eerste 40 camera's zijn voor medewerkers van New York Pizza. Later komen er nog eens 40 bij. De pizzaketen betaalt een deel van het project, de rest komt van de gemeente. Het weer, de wolkenvelden in het noorden verdwijnen. Morgenochtend eerst mist en laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en is er op veel plaatsen zon.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 Ik ben een beetje verkouden, misschien hoor je het, maar... Goed, waar gaan we het allemaal over hebben? Rond kwart over 6 de top 5 games. Dan rond half 7 dier van de week, namelijk Sydney. Om kwart voor 7 het weer om 7 uur. Een kleine pauze, dan komt er het nieuws. Rond kwart over 7 evenement in Zandvoort voor de jeugd. En rond half 8 de top 5 films. mouse, cause I'm an albatross. Woo! kind of beautiful. And every night has a state so magical.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 Wat staat er nou op de nummer 1? Ik hou heel veel van het speltje en helemaal van racen. Dat is Formule 1 2015. Je hoort nu Sweet Soda Pop. get a drink of soda pop around here. Just admit it I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone, and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? inmiddels half zeven. Door de Megan Trainer. Met Lips Are Moving. Nou, het is tijd voor het dier van de week met de naam Sydney. Sydney is een leuke en vriendelijke dame. Ze heeft iets oosters siamees over zich, met daarbij behorende miauw. Ze is dus een gezellige babbelaar die een baas zoekt die wel van een praatje houdt. Ze gaat graag naar buiten om de boel te verkennen, dus een huis met een tuin is voor haar een grote wens. Ze heeft mogelijk last van FORL. Dat is een progressieve aandoening van het gebit. Dit betekent dat zij in de toekomst regelmatig door een dierenarts bekeken moet worden... om te zien hoe het met haar gebit gaat. Het kan zijn in de toekomst dat haar hele gebit getrokken moet worden. Omdat dit kostbaar is, zoekt Sydney een baas die dit financieel kan en wil bekostigen. Kom eens langs om kennis met, te maken met Sydney. Of een van de andere asielpoesen. Hier Thuis Kindermeland aan de Keesomstraat 5. 2041 Ik sta in Zandvoort en het telefoonnummer is 023 571 3888.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 Maar in de middag moet dat geluk zijn en is er ruimte voor zonneschijn. De oost- tot noordoostenwind wijt eerst zwak en later matig en de temperatuur stijgt naar hooguit 14 graden als het bewolkt en mistig blijft. Mocht de zon in de middag schijnen, dan wordt het al gauw een graad of 17. In het weekend schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkvelden over de regio. Het blijft droog en de oostenwind draait geleidelijk naar het zuid. De temperatuur stijgt zaterdag naar 17 en zondag naar maximaal 19 graden. Tot zover het weerbericht.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 Yo, then nothing really matters. Ik draai nog één plaatje en daarna gaan we door naar het nieuws. En ben ik terug met het tweede uur van CFM Young Zandvoort. Met onder andere de evenementen in Zandvoort voor de jeugd en de top 5 films.